Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Britse ministerie van Defensie zegt nieuwe aanwijzingen te hebben... dat Rusland doelbewust burgerdoelen in Oekraïne aanvalt. Onder meer met geïmproviseerde explosieven. Ook zouden de Russen burgers hebben gebruikt als menselijk schild. Na de Russische terugtrekking uit het noorden van Oekraïne zijn er massagraven gevonden waarin slachtoffers begraven zijn. Volgens de Britse militaire inlichtingendienst lopen burgers ook veel gevaar bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse infrastructuur. Rusland ontkent burgers aan te vallen. De Britse premier Johnson wil de druk op Rusland nog verder opvoeren om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Elke week zullen we de sancties aanscherpen, zei hij gisteren tijdens een verrassingsbezoek aan Kiev. Johnson ontmoette daar president Zelensky, die hij zijn vriend noemde. De Britse premier beloofde Oekraïne ook meer militaire steun. Zo zegde hij de levering toe van 120 panzervoertuigen en raketsystemen om schepen mee uit te schakelen. Dat komt nog bovenop de militaire hulp die het Verenigd Koninkrijk vrijdag al toezegt ter waarde van 120 miljoen euro. Actievoerders van Greenpeace hebben zich gisteravond vastgeketend aan een sluis in Antwerpen. Zo proberen ze te voorkomen dat een schip met Russische olie de haven binnen kan varen. Volgens Greenpeace moet de import van Russische brandstoffen en uranium worden gestopt vanwege de oorlog in Oekraïne. De milieuorganisatie zegt dat de hoge energieprijzen de oliemaatschappijen rijk maken en de oorlogskas van Poetin spekken. Volgens Greenpeace zijn er sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne... al 55 tankers van Rusland naar België gekomen. Het weer, hier en daar nog een bui, minima tussen 0 en 4 graden. Daarna een overwegend droge dag met vrij veel zon en 9 tot 12 graden. Maandag en dinsdag zon en sluierbewolking.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 Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you are starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick petite. girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza.